uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zittend president Macron heeft de Franse presidentsverkiezingen gewonnen met 59% van de stemmen, blijkt uit de einduitslag. Zijn tegenstander Marine Le Pen kreeg ruim 41 Het verschil tussen die twee is daarmee kleiner dan bij de vorige verkiezingen vijf jaar geleden. De opkomst was met bijna 72 het laagst in 50 jaar. Twee Amerikaanse ministers hebben gisteren een bezoek gebracht aan Kiev, melden Amerikaanse functionarissen. Het gaat om minister Blinken van Buitenlandse Zaken en defensieminister Austin. Ze zijn inmiddels terug in Polen. De VS had niets gecommuniceerd over de reis. De ministers hadden in Kiev een ontmoeting met onder meer president Zelensky. De parlementsverkiezingen in Slovenië zijn gewonnen door de nieuwe groene Svoboda-partij. Met bijna alle stemmen geteld staat Svoboda op ruim 34 procent. De partij van de huidige rechtspopulistische premier Janša zou 24 procent van de stemmen krijgen. Hij heeft zijn verlies toegegeven. Het links-liberale Svoboda werd in januari opgericht door een Sloveense zakenman. De partij wil een snellere energietransitie en heeft een pro-Europese houding. De dodental van het bootongeluk in het noorden van Japan is opgelopen naar 11. Hulpdiensten hebben het lichaam gevonden van een van de twee kinderen die aan boord waren. Vijf mensen worden nog vermist. Het schip met 26 opvarenden maakte zaterdag water en zonk. De Japanse autoriteiten doen onderzoek naar de exploitant van de boot. Het schip zou vorig jaar ook al betrokken zijn geweest bij een aantal ongevallen. Max Verstappen heeft als eerste Nederlander een Laureus Award gewonnen... voor beste sportman van het jaar. De winnaar van de prijs wordt bepaald door een panel van oudsporters. Andere genomineerden waren onder andere tennisser Novak Djokovic... atleet Eliud Kipchoge en American footballer Tom Brady. Het weer. Veel bewolking vandaag. In het zuiden kan een bui vallen. Het noorden blijft droog met meer zon. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door aan de A9 dit weekend staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 4 kilometer file tussen Knoop Watergaasmeer en Muiden.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 Statushouders hebben meer kans op financiële problemen, concludeert de ombudsman. Dat komt onder meer doordat instanties langs elkaar heen werken. In de regio Darfur in Sudan zijn zeker 168 mensen omgekomen bij etnisch geweld, meldt een hulporganisatie. Het is een van de dodelijkste confrontaties in jaren in Darfur. Max Verstappen heeft als eerste Nederlander een Laureus Award gewonnen voor beste sportman van het jaar. De winnaar wordt bepaald door een panel van oudsporters. Onder meer tennisser Novak Djokovic was ook genomineerd. Het weer, veel bewolking vandaag. In het zuiden kan een bui vallen. Het noorden blijft droog met meer ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 14. Ze zat op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar het toe. Ik zei wat ga je doen, want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix zo wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Alle sta ik op En ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?